Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De eerste tweede trein met reizigers aankomen op station Gare du Nord. De reizigers waren gestrand na een schietpartij in hun trein gistermiddag. In de Thalys van Amsterdam naar Parijs begon een man van 26 te schieten met een Kalashnikov. Hij werd overmeesterd door twee Amerikanen, die allebei gewond raakten. Een van hen is nog in levensgevaar. De ruim 500 passagiers die vannacht aankomen in Parijs... worden door Thalys personeel opgevangen en verder geholpen. De tweede man van terreurgroep Islamitische Staat is gedood. Dat gebeurde maandag bij een aanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje... in de buurt van de Iraakse stad Mosul. Nieuwszender CNN zegt dat Haji Moutas om het leven kwam bij een droneaanval op zijn auto. De tweede man van IS hield zich vooral bezig met de financiën van de terreurorganisatie. Het Openbaar Ministerie van Guatemala en een onderzoekscommissie van de VN beschuldigen president Molina van corruptie. Hij zou een van de leiders zijn in een groot corruptieschandaal dat het land al maanden in zijn greep houdt. Ambtenaren van de douane en de Belastingdienst vervalsten invoerdocumenten, waardoor de regering van Guatemala zo'n 200 miljoen euro per week misliep. De Nederlandse springruiters hebben bij de Europese kampioenschappen paardensport in Aken goud gewonnen in de landenwedstrijd. De ploeg met Jeroen Dubbeldam, Michael van der Vleuten, Jur Vrieling en Gerco Schreuder passeerde Frankrijk op de slotdag. Het zilver was uiteindelijk voor Duitsland en het brons voor Zwitserland. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen won in eigen huis met 2-0 van Excelsior. Dan nog het weer. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Overdag is het zomers warm, met middagtemperaturen tussen de 25 en 28 graden.